10 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een afvalverwerker in Wilp bij Apeldoorn is een grote brand uitgebroken. Volgens de veiligheidsregio staat er een berg met afval in brand. De brandweer adviseert omwonenden ramen en deuren te sluiten... omdat er dikke zwarte rook richting Wilp trekt. Vanwege de rookontwikkeling hebben de hulpdiensten een NL-alert verstuurd. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. In Frankrijk hebben vandalen een herdenkingsmonument voor een synagoge vernield. Het monument staat in Straatsburg op de plek waar tot september 1940 een Joods gebedshuis stond. Dat werd in de Tweede Wereldoorlog door de nazi's verwoest. Het is niet bekend wat, wie er achter de vernieling zit. De laatste tijd zijn in heel Frankrijk steeds meer meldingen van antisemitische incidenten. Zo werd drie weken geleden een Joodse begraafplaats beklad met onder meer hakenkruizen. President Macron kondigde toen hardere maatregelen aan tegen antisemitisme. Tientallen glastuinbouwondernemingen hebben last van stroomproblemen in hun kassen. Vanwege capaciteitsproblemen kan het elektriciteitsnet de vraag van tuinders niet altijd aan... en krijgen ze soms geen stroom geleverd. De problemen ontstaan vooral wanneer bedrijven willen uitbreiden of willen verduurzamen... en gasgebruik willen vervangen door stroom. Netwerkbedrijf Alliander zegt dat het drie tot vijf jaar duurt om het elektriciteitsnet aan te passen... om aan de vraag van de tuinders te kunnen voldoen. In de Eredivisie zijn vanavond drie wedstrijden. PSV wist met 2-0 te winnen van Excelsior. Beide doelpunten kwamen van Steven Bergwijn. Eerder op de avond won FC Utrecht met 5-1 van Heracles Almelo. Heracles speelde de tweede helft met een man minder... omdat Jesper Drost vlak voor rust rood kreeg. De wedstrijd Vitesse-NAC is op dit moment nog bezig.